De afgelopen jaren bood de NS niet mee op aandringen van toenmalig minister Dijsselbloem van Financiën. Die zei dat de NS eerst de problemen op de eigen trajecten moest oplossen. Volgens Van Bokstel is dat gelukt en is de NS in de race voor regionale spoorlijnen... zoals de trajecten Dordrecht-Geldermalsen en Amersfoort-Wageningen. In Utrecht is opnieuw een auto uitgebrand. Dat gebeurde vannacht in de wijk Transwijk Noord. De auto raakte zwaar beschadigd. Er waren ook autobranden in de meren. In Utrecht zijn de afgelopen dagen al zeker 15 auto's en vlammen opgegaan. Ook in Veen in Brabant was het weer raak. Daar staken jongeren een autovrak in brand. Gisteren werden de politie en brandweer nog met stenen bekogeld. Het Brabantse dorp is berucht om de traditie om rond de jaarwisseling autovrakken in brand te steken. De Verkeersinformatiedienst adviseert Nederlanders die op wintersport zijn in de Franse Alpen pas vanmiddag de weg op te gaan. In het gebied wordt veel sneeuw verwacht. Er kan 30 centimeter vallen en op hogere plaatsen zelfs een halve meter. De Franse Weerdienst heeft code oranje afgegeven. Waarschijnlijk worden meerdere wegen afgesloten. Vooral in de buurt van Val Thorens verwachten ze veel problemen. In het skioord zitten altijd veel Nederlanders. En Beatles-drummer Ringo Starr is door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Hij mag zich voortaan Sir noemen. Zijn enige nog levende Beatle-collega Paul McCartney kreeg 21 jaar geleden al de titel. Op de erelijst van Elizabeth staat ook de zanger van de Bee Gees, Barry Gibb. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over het land.